Jasper Leegwater met het NOS Journaal. De VS gaat meer oorlogsschepen en straaljagers naar het Midden-Oosten sturen. Dat heeft de Amerikaanse minister van Defensie laten weten aan Israël. De VS doet dat naar eigen zeggen om de verdediging te versterken... na bedreigingen van Iran en bondgenoten Hamas en Hezbollah. Na de liquidatie van een belangrijke Hamas-leider eerder deze week groeit de angst voor een breder conflict in het Midden-Oosten. Israël heeft de liquidatie niet opgeëist, maar algemeen wordt wel aangenomen dat Israël erachter zit. In het Verenigd Koninkrijk zijn opnieuw rellen uitgebroken in de nasleep van de steekpartij in Southport. In de stad Sunderland, in het noordoosten van het land, hebben betogers de confrontatie gezocht met de politie. Drie agenten raakten gewond en moesten naar het ziekenhuis. Acht railschoppers zijn gearresteerd. De BBC meldt dat de betogers anti-islam uitspraken deden en auto's in brand hebben gestoken. De oppositie in Venezuela zegt dat zeker zes gewapende en gemaskerde mannen... het kantoor van oppositieleider Maria Corino Machado zijn binnengevallen. De mannen zouden beveiligers hebben overmeesterd en documenten en apparatuur hebben meegenomen. De aanval volgde op de oproep van president Maduro om Machado te arresteren. De oppositieleider van Venezuela is ondergedoken. Ze zegt voor haar leven te vrezen. Het is al dagen onrustig in het land... sinds de kiescommissie zittend president Maduro uitriep tot winnaar van de verkiezingen. Bij die winst hebben ook internationale wereldleiders hun vraagtekens gezet. De Amerikaanse rockband Aerosmith gaat niet meer toeren. In een verklaring schrijft de band dat de stem van leadzanger Steven Tyler permanent beschadigd is door een stembandverlamming. Aerosmith heeft in september vorig jaar slechts drie shows gespeeld van hun afscheidstournee... die tot februari 2025 zou duren. De band scoorde vooral in de jaren 80 en 90 grote hits zoals Walk This Way, Love in an Elevator en Cryin'.